10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Australië en Azië zijn honderdduizenden mensen op de been... uit protest tegen klimaatverandering. Onder hen zijn veel scholieren en studenten. De organisatie van de klimaatstaking verwacht de komende week acties... in meer dan 150 landen in de aanloop naar een VN-klimaattop. In New York, waar die top wordt gehouden... krijgen kinderen die meedoen aan het protest geen straf voor spijbelen... Verwacht wordt dat vandaag meer dan een miljoen scholieren meedoen. Ook in Nederland wordt geprotesteerd. Bij het onderzoek naar de Deventer-moordzaak zijn fouten gemaakt. Rechercheurs zeggen in de krant De Stentor dat schouwartsen in 1999 bij de plaats delict zijn weggestuurd... zodat het precieze tijdstip van het overlijden van de weduwe Wittenberg nooit is vastgesteld. Het team blijft er wel van overtuigd dat Ernest Lauwers, de accountant van het slachtoffer, de dader was... Zijn advocaat dringt aan op herziening van de zaak. De politie heeft vannacht in Utrecht een verdachte aangehouden van een plofkraak bij een pinautomaat in de wijk Overvecht. Een gebied rond het winkelcentrum werd afgezet voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk of de politie op zoek is naar meer verdachten. In Tilburg is de grote brand op industrieterrein Krijven bedwongen. Er zijn geen gewonden. De brand ontstond kort na drie uur in het pand van de industriële banketbakkerij Maître Paul. Daarna sloeg de brand over naar een olieopslagbedrijf. Wat leidde tot meerdere explosies en een enorme vlammenzee. Voor de kust van Colombia is een onderzeeër die 8000 kilo cocaïne vervoerde onderschept. De drugs waren waarschijnlijk bestemd voor de VS en hebben een waarde van ongeveer 500 miljoen dollar. Volgens Colombia is nooit eerder zo'n grote drugsvangst gedaan in een smokkelonderzeeër. Het weer op veel plaatsen zon. De temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Morgen volop zon bij maximaal 25 graden. Zondag nog warmer, maar wel met wat bewolking en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Knopend en Knopend Raasdorp staat 8 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Gebruikt de rechte parallelrijbaan. Op de A200 Haarlem-Amsterdam bij de A10 2 kilometer stilstaand verkeer.